12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Europarlementariër en oud-Tweede Kamerlid Paul Tang overweegt zich kandidaat te stellen als lijsttrekker van de PvdA, meldt de Volkskrant. Hij zou dat mogelijk doen als de strijd om het lijsttrekkerschap alleen gaat tussen partijleider Samson en vicepremier Ascher. Volgens de krant is Tang bang dat Samson en Ascher niet genoeg afstand willen nemen van het kabinetsbeleid als ze niet, zoals hij zegt, naar links worden geduwd. Het is overigens nog niet duidelijk of Ascher zich kandidaat stelt. Hij beslist dat volgende maand. Samsung legt de verkoop van de nieuwe Galaxy Note 7 tijdelijk stil vanwege problemen met de batterij. Dat gebeurt na meldingen dat bij het opladen van de smartphone de batterij is ontploft. Tot letsel heeft dat nog niet geleid. De Galaxy Note 7 is in Nederland nog niet te koop. Wereldwijd zijn er al wel meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Die klanten kunnen een vervangend toestel krijgen. Bij twee zelfmoordaanslagen in Pakistan zijn 16 mensen om het leven gekomen, onder wie de vijf daders. De ene aanslag was bij een rechtbank in de plaats Mardan. Daarbij vielen elf doden, onder wie rechters en politiemensen. Op een andere plek in het noordwesten van Pakistan vielen gewapende mannen een politiepost aan. Er ontstond een vuurgevecht en twee aanvallers bliezen zichzelf op. De Pakistanse autoriteiten gaan ervan uit dat beide aanslagen het werk zijn van de Taliban. In Venezuela zijn aanhangers van de oppositie massaal de straat opgegaan om het vertrek van president Maduro af te dwingen. Ze eisen een referendum. Het is mogelijk de grootste demonstratie tegen het socialistische bewind in meer dan tien jaar. Volgens Maduro is de demonstratie opgezet om te verhullen dat er een staatsgreep wordt voorbereid. Het weer, wolkenvelden en zon. De meeste zon in het zuidoosten. Geleidelijk neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. Er staat 3 kilometer file op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht. En op de N444 Noordwijk aan zee richting Oestgeest.